Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. De oproep van PVV-leider Wilders om geen geld meer over te maken naar Griekenland... is economische onzin en gevaarlijk. Dat zei bankpresident Wellink in het tv-programma Knevelen van den Brink. Hij reageerde op de PVV-voorman die heeft gezegd dat Griekenland... vanwege de financiële problemen uit de euro moet stappen. De bankpresident betitelde Wilders als een valse profeet op economisch terrein. Volgens Wellink zijn in Europa alle economieën, financiële instellingen en markten met elkaar vervlochten. Als je Griekenland niet meer helpt, is dat niet goed voor de Grieken, maar ook niet goed voor ons, zei hij. De problemen los je volgens hem alleen op door onderlinge solidariteit. In een reactie noemt Wilders het commentaar van Wellink naïef, pure bankmakerij en een bankpresident onwaardig. Griekenland voldoet niet aan de verplichtingen. We blijven er miljarden in pompen en ze hebben de boel belazerd. Dat is de waarheid. Daar is dus niets profetisch aan, aldus Wilders. De advocaten van Dominique strauss gaan vandaag opnieuw proberen... om de IMF-topman op borgtocht vrij te krijgen. Maandag besloot de rechter in New York dat hij moest blijven vastzitten. strauss zou vluchtgevaarlijk zijn. De IMF-topman zit sinds zaterdag gevangen... en zou geprobeerd hebben een kamermeisje van een hotel te verkrachten. De advocaten van Stroos-Kaan zouden de rechter een nieuw voorstel hebben gedaan... een borgsom van 1 miljoen dollar en huisarrest met een elektronische enkelband. De president van de Nederlandse Bank, Nout Welling, vindt dat er een interimbestuurder moet komen bij het Internationale Monetaire Fonds, nu Stroos-Kaan vastzit. In het tv-programma Knevelen van den Brink noemde hij de president van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet, een goede kandidaat. Trichet zwaait binnenkort af bij de ECB. Een aantal medewerkers van drukkerij Enschede in Haarlem is onwel geworden na een lekkage van chemische oplosmiddelen. Onderzocht wordt hoe schadelijk de vrijgekomen stoffen zijn. 17 medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij het bedrijf worden onder meer postzegels en bankbiljetten gedrukt.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 Welkom, dit wordt de Nacht Klinkt Anders bij de VARA op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met muziek van heinde en verre... van alle genres en van alle tijden. Met vannacht aandacht voor het repertoire van de man... die eh, aanstaande dinsdag 70 jaar wordt. Inderdaad, Bob Dylan. Je hoort een paar keer Dylan zelf, maar het meeste wat we de komende nacht gaan laten horen... wat ik je zal laten horen, dat zijn de successen in een coverversie. En dat is dan vooral muziek uit de jaren 60, maar ook eh, muziek van een paar jaar geleden. Nou, in ieder geval blijf luisteren naar De Nacht Ging Anders bij de Vara op Radio 1. Straks dus het eh, Dylan repertoire, maar eerst deze uit België. Dat mooie liedje van de groep die zich de Marble Sounds noemt... En kijk eens een keer naar de clip op YouTube met die mooie tekenfilm erbij. Dit is Sky High. de ouders uit 1987. En je hoorde de stem van John Mellencamp. Voorheen ook John Cougar Mellencamp, maar dat Cougar heeft hij op een gegeven moment maar weggelaten. <laughs> Twee meer dan voldoende John Mellencamp, check it out, de titel van een nummer dat voorkomt op zijn eh, cd die hij destijds eh, uitbracht. The Lonesome Jubilee, dat was de titel van het album. En dat album dat bevatte meerdere hits. Paper in Fire en Sherry Bomb. Dat zijn een paar van de successen te vinden op die eh, LP die wel eer uitgebracht is van eh, John Mellencamp. Uit 1987 dus. En daarvoor hoorde je uit eh, Vlaanderen, en dat is dan recente muziek... de groep Marble Sounds en Sky High. Tot half drie, mijn dames en heren, jongens en meisjes... hier bij de Nacht in Anders op de VARA Radio 1. Aandacht voor het repertoire van Bob Dylan. Want, zoals ik al zei, en je hebt het misschien ook al op een andere manier uh, vernomen... de man wordt volgende week dinsdag 70 jaar oud en heeft een... Uh, ja, een gigantisch oeuvre, <laughs> nou achtergelaten nog niet, want hij leeft nog steeds... maar hij heeft in ieder geval een gigantisch oeuvre opgebouwd. En dat begon al in de jaren zestig, eh, toen hij zelf de hitparade besteeg met The Times They Are A-Changing. En vele songs van hem zijn nadien gecoverd door anderen. Een aantal van die covers ga je het komend uur horen. Dylan zelf die komt ook nog voorbij. En we hebben ook nog een aantal eh, studiosessies, uh, recente studiosessies van uh, Adele... die haar bekendste liedje zingt. Dat is ook een compositie van Bob Dylan. Bob Dylan. En ik laat je ook Ernst Jans horen... die vorig jaar op tournee ging met door hem vertaald werk in het Nederlands van Bob Dylan. En vorig jaar was hij te gast in Met op morgen. En daar zong hij toen dit voor Ramona, Ernst Jans. Ramona, mijn lief, leg je hoofd maar te rusten bij mij. De ergste pijn gaat met traan en kussen voorbij. De bloem van de stad, zoveel er geen blad, ziet somber en dood nu en dan. het heeft ook geen zin, laat je niet met haar in. Hoewel ik dat niet in één zin zeggen kan. Je lippen schraal van de wind, zo sterk, zo bemind. Heb ik iedere plooi van jouw huid. Die wat wij ooit samen deelden, voor altijd omsluit. En ik heb er pijn van, dat jij deel wil zijn van een wereld die niets is dan schijn. Een een fantoom lief, niet meer dan een droomlief, lief, waarin jij jezelf nooit kunt zijn. Je hoofd tolt vol vage en zinloze zinnen, die jij al te graag wilt verstaan. En ik weet dat je twijfelt of je zult blijven of terug naar het laagland zult gaan. Men heeft je laten geloven dat onze wereld vergaat. Maar geen zee is zo wild lief, geen koude verkeeld lief als een hart dat in bitterheid slaat. Ik heb je vaak horen zeggen dat je beter bent dan niemand. En niemand is beter dan jij. Maar als je dat denkt, heb je niets te verliezen. En daar, mijn lieve, win je niets bij. Verwachting, verlangen en vrienden zijn sterker dan jij. jou claimen en zoveel ontnemen, zodat je tenslotte wil zijn zoals zij. Ik zou voor je gaat nog zoveel willen zeggen, maar ik weet ook, het doet jou geen goed. En dit is mijn liefste, een stap die je zelf zetten moet. Zal het tij keren, de tijd zal het leren, dus doe maar gerust wat je houdt. En wie weet leg ik ooit lief, vergeten berooid lief, mijn hoofd weer te rusten bij jou. Voor Ramona, gezongen door Ernst Jans. Bob Dylan vertaald in het Nederlands en de opname die je hoorde... die werd eh, vorig jaar, 27 juli om precies te zijn, gemaakt in Met het oog op morgen. Dat was Dylan in het Nederlands en dit wordt Dylan in het Frans. Hugo Frey. Pour que vous soyez, écoutez brave gens. L'eau commence à monter, soyez clairvoyants. Admettez que bientôt... vous serez submergés Si vous voulez être sauvé, il est temps maintenant d'apprendre à nager, car le monde et les temps changent. Et vous, gens de lettres, dont la plume est d'or, ouvrez grand vos yeux il est temps encore. La roue de la fortune est en train de tourner. Qui sait quand elle va s'arrêter Les perdants d'hier vont peut-être gagner, car le monde et les temps changent. Messieurs les sénateurs, écoutez maintenant N'encombrez plus le hall de discours insolents. Si vous n'avancez pas, vous serez écrasé, car les murs du palais vont tomber. C'est la grande bataille qui va se livrer, car le monde, est en autorité. Vos routes anciennes sont usées. Marchez sur les nouvelles ou bien restez cachés, car le monde et les temps Et le sort et les dés maintenant sont jetés, car le présent bientôt sera déjà passé chaque jour, l'ordre est bouleversé. Et ceux qui attendent vont arriver. Les premiers d'aujourd'hui, demain seront derniers, car le monde et les temps. Nederland is vooral bekend geworden met Adieu, monsieur le professeur. En in Frankrijk ook bekend geworden vanwege het vertalen van het werk van Bob Dylan in de Franse taal. Hugo Frey, je hoorde met eh, de vertaling van The Times They Are Changing, Le Temps qui Change, zo heet het dan in het Frans. En Hugo Frey, eh, de man die leeft nog steeds 81 jaar oud en sterker nog, hij treedt nog steeds op. Niet dat hij avond en avond op zijn oude dag eh, op de bühne staat, maar zo één keer per maand dan laat hij zich zien. Binnenkort, dat, zal ze, dat wil zeggen na de zomer, dan is hij ook in de buurt te zien... Als je geïnteresseerd bent in Hugo Frey, dan moet je ervoor zorgen dat je 29 oktober in Luik bent. want daar treedt hij op in Luik in het eh, Forum. Hugo Frey, Le Temps qui change. En dit was de allereerste hit voor Olivia Newton-John. George Harrison heeft het ook op de plaats gezet. If Not For You. If Not For You. Babe, I couldn't even find the door. I couldn't even see see me wide awake, the day would surely. Newton-John, zoals ze klonk in 1971. En een jaar eerder toen kwam van Bob Dylan de cd, of liever gezegd de LP. Uh, eh, want cd's bestonden toen nog niet. <laughs> in 1970 toen kwam van Bob Dylan de LP uit New Morning. En daarop was dit If Not For You te vinden in de uitvoering van de meester zelf. En datzelfde jaar toen coverde George Harrison ook dat If Not For You voor zijn LP If uh, All Things Must Pass. All Things Must Pass, weet dat, uh, heet die LP van George Harrison. Maar nu hoorde je dan de versie van Olivia Newton-John. Dan nu de meester zelf, zijn stem. Maar in een opname die vorig jaar verscheen van de Rhythms del Mundo... hoort Dylan met A Is Gonna Fall. Oh, where have you been, my darling young one. I've stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I crawled on six crooked highways. I've stepped in the middle of seven side forests. darling young one. So So silk and chops better beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. can see it. 1973. Toen heeft dit nummer ook in de Nederlandse hitparade gestaan... maar dan in de uitvoering van Brian Ferry, Hard Rain's Gonna Fall. Bob Dylan die nam het in 1962 op... en het verscheen toen op zijn LP Free Bob Dylan. En die opname die is dan weer gebruikt als eh, basis voor... Eh, wat je juist hebt gehoord van de Rhythms del Mundo. Die brachten vorig jaar een cd uit onder de titel Revival... met daarop eh, oude klassiekers opnieuw bewerkt... maar dan overgoten met eh, dat bekende Latijns-Amerikaanse sausje. En zodoende kon je de Rhythms del Mundo horen met Bob Dylan... in Hard Rain's Gonna Fall. Hadden we zojuist, ehm, een kwartiertje geleden... ruim een kwartier geleden, Ernst Jans met Bob Dylan vertaald in het Nederlands... Hier is wederom Bob Dylan in de Nederlandse taal. Of je christens en boeddhist bent, islamiet of jood. Er is leven, er is leven na de dood. Rijd dus rustig door oranje en geef extra gas bij rood. Er is leven, er is leven na de dood de dood. Na de dood. Er is leven, er is leven na de dood. Eet gerust wat Engels rundvlees bij je groente of op brood. Er is leven, er is leven na de dood. Als je weg wilt uit Tirana, pak eens voor de gein de boot. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood. is leven, er is leven Er is leven, er is leven na de dood.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 Dus vandaag maar vast begonnen, voor je het weet 6 uur, de nacht klinkt anders met Roel Koeners. stem van Roger McGuinn bij de Birds. My Back Pages is wat je hoorde, een hit voor de Birds uit 1967. De groep heeft meerdere songs van Dylan op de plaat gezet. Mr. Tambourine Man, dat was hetgeen waarmee ze bekend werden, de Birds. Ook van Bob Dylan. Dylan zelf die nam My Back Pages op in 1964... en het verscheen toen op zijn LP Another Side of Bob Dylan. En daarvoor hoorde je Freek de Jonge, Death is not the end. Als je dat hoort in de uitvoering van Dylan... dan is het een heel ingetogen, langzaam nummer... Eh, Freek de Jonge die maakte daar een heel ander arrangement van. Een feestarrangement, en eh, <laughs> ook een hele vrolijke tekst. Leven na de dood. En daarmee stond Freek de Jonge in 1997 nummer 1 in de Nederlandse top 40. Dat had hij ook nog nooit meegemaakt. En dat was ook nooit de bedoeling van hem geweest. En dat had hij ook nooit verwacht. Freek de Jonge die onlangs nog eh, in een besloten voorstelling... Vluchten kan niet meer heeft gezongen. Samen met Joep van het Hek. Die twee samen op het podium. Ook iets bijzonders trouwens. <laughs> Daar is een een foto van gemaakt. Geen opname helaas vandaar beschikbaar. Goed, we gaan verder met eh, het oeuvre van Bob Dylan. Tot een uur of half vier laat ik je diverse songs van Bob Dylan horen. Een enkele uitvoering van hemzelf, maar de meeste zijn in een coverversie. En dat allemaal vanwege het feit dat aanstaande dinsdag de meester 70 jaar wordt. pigeons gonna run to him. everybody's gonna wanna doze. in 1967 geweest zijn dat Bob Dylan een aantal eh, opnamen in huiselijke sfeer maakte. Die uiteindelijk eh, de naam kregen basement tapes. Maar die opname in huiselijke sfeer op een of andere manier lekte die uit. Toen had je al ook dingen die uitlekten. En eh, die uitgelekte opnamen die verschenen dan op de zogenaamde bootlegs, illegale LP's. Uiteindelijk heeft de platenmaatschappij van Bob Dylan destijds besloten om al die lelijke bootlegs-opnamen officieel dan maar uit te brengen verzameld. En die verschenen dan pas in 1975 op de LP de Basement Tapes. Maar het was eh, in 1967 dat Manfred Mann dit ontdekte, dit Quinn the Eskimo. Hij zette dat op plaat met zijn groep onder een andere titel Mighty Quinn. En Manfred Mann met zijn band had daar toen een Europese hit mee. Manfred Mann met zijn band had al eerder repertoire van Dylan op de plaat gezet. Onder andere If You Gotta Go, Go Now was zo'n hit voor de groep. En ook dit werd op de plaat gezet door de groep van Manfred Mann. With God On Our Side. Je hoort niet de Never Brothers. Oh, my name, it means nothing. And my age, it means less. For the country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up to the laws to abide, and that the land that I live in is God on its side. All the history books tell it. They tell it so well. The Calvary's charged and the Indians fell. The Calvary's charged, and the Indians died. Oh, the country was young then, with God on its side. The Spanish American war had its day. And the Civil War to us was soon laid away. And the names of the heroes I was made to memorize with guns in their hands and God on their side. The First World War was, it came and it went. And the reason for fighting I never did get. But I learned to accept it, accept it with pride. For you don't count the dead when God's on your side in the 1960s came the Vietnam War. Can someone tell me what we were fighting for? So many young men died, so many mothers cried now I ask the question Was God on our side? I learned to hate the Russians all through my whole life. If another war comes, it's them we must fight. And to hate them and fear them, to run and to hide, and accept it all bravely with God on my side. through many dark hours. I've been thinking about this. That Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for you. You have to decide were the Judas Iscariot at God on his side. Oh, now as I'm leaving, I'm weary as hell the confusion I'm feeling. Ain't no tongue can tell. The words fill my head and they fall to the floor. That if God's on our side, He'll stop the next. warm. Jesus loves me, as I know. Dat is wel heel mooi gedaan. De Neville Brothers met Aaron Neville in het eh, bijzonder With God on Our Side. Opgenomen in 1999. Bob Dylan zelf die zette het in 1964 op de LP The Times They Are A Changing. Dan zijn we nu weer toegekomen aan een eh, eigen opname. En daarmee heeft de zangeres eh, zichzelf ook aardig op de kaart gezet. Het is tot nu toe een van haar meest gewaardeerde nummers. Ik laat je een uitvoering horen die 26 november vorig jaar gemaakt werd... in het eh, vroege ochtendprogramma van Giel Belen op 3FM. En de zangeres eh, zelf die is daar ook mee hoog geëindigd... in de top 2000 van het afgelopen jaar. Hier is ze, Adele. And To Make You Feel My Love. I could make you happy, make your dreams come true. There's nothing that I wouldn't do. Go to the end of this earth for you to make you feel my love. to make you feel my love. Zo'n opname waar we hier bij de waar eh, wel heel erg trots op zijn. Een opname die gemaakt werd op 26 november jongsleden... in het vroege ochtendprogramma van Giel Belen. 26 november toen was Adele daar te gast en zij zong To Make You Feel My Love. Een Dylan-compositie. Dylan die dat opnam in 1997 voor zijn eh, cd Time Out of Mind. Zo dadelijk meer Dylan-repertoire. Covers van Dylan en Dylan zelf komt ook nog voorbij. Nou gaan ze dadelijk eerst even overschakelen naar de nieuwsredactie. En daarna, dan hoor je Robert Palmer samen met Jubi Ford.